Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. In de zaak van Carlo Heuvelman heeft de politie undercoveragenten ingezet. Zij deden zich voor als gevangenen. En in de cel kletsen ze met de hoofdverdachte van die dodelijke mishandeling op Mallorca afgelopen zomer. Volgens nu.nl gaf hij in de gesprekken toe dat hij Carlo inderdaad heeft geschopt, maar kwam hij daar later weer op terug. De zaak over de dood van Carlo van 27 gaat morgen verder. De politie waarschuwt iedereen die gaat mountainbiken in de buurt van Vledderveen in Drenthe een voorbijganger vond daar een kapotgeslagen fles aan een strak gespannen touwtje over een pad. Het is niet bekend wie er achter de levensgevaarlijke booby trap zit. We hebben tijdens de lockdown met z'n allen veel meer geld uitgegeven. Bij het CBS keken ze naar de maand november en zien, we, zien ze dat ze de afgelopen jaar bijna 9% meer zijn kwijt geweest dan een jaar eerder. Vooral aan diensten als telefoon- en internetabonnementen, maar ook aan persoonlijke verzorgingsproducten. Alle oren dicht, alle ogen dicht! Ah. Politie-sirene, kinderen in de handboeien en gele hesjes. Kinderen van een school in Rijssen in Overijssel worden daar in 16 weken opgeleid tot senior politiekids. Het is een project buiten schooltijd van de gemeente en de politie, inclusief officiële beëdiging. Ik zal mijn best doen om een goede politiekid te zijn. Leg je hand op je hart, je rechterhand en zeg mij na, dat beloof ik. Volgens de burgemeester is het project goed voor de bewustwording van kinderen. En ook werken de kinderen aan hun conditie. Ze mogen een kijkje nemen in een echte politiecel. En ze leren bonnen uitschrijven. Sil is hartstikke trots. Kijk ik soms best wel wat filmpjes van politie die aan het werk zijn. En daarvoor wil ik ook politiekids doen. Daarvoor heb ik me aangegeven, opgegeven. Het weer, aardig wat zon vandaag, maar er trekken ook buien over het land. En daar kan natte sneeuw of hagel bij zitten. Het is een graad of vijf.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 butt 106.9. 106.9 ZFN als enige merken die ik rook. alle fans zeggen ik krijg die muziek niet uit mijn kop. Meer dan 10 op mijn pols gewoon omdat ik ermee fok. 85 op die domos geef geen flikker om die volk. Vind je innerlijk wel leuk, maar nog leuker is je booty. Nieuwe meisje is een cutie. Ik zag haar een keertje lopen, ik dacht wie is deze beauty? En ik heb een Alvast sorry voor de buzen. De nieuwe boxes die staan aan. Op een party wozen buren, maar we geven geen pok. Boek ons voor je feestje en we zetten die shit op zijn kop. En ik maak er geen grappen, maar noem je die me mop. Ik heb een Biri in mijn hand, ben never ever de pop.